van twee uur. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Het nieuwe maximum voor topinkomens in de publieke sector geldt volgend jaar nog niet voor woningcorporaties. De invoeringstermijn is 1 januari en minister Blok vindt dat te kort dag. Gisteren ging de Eerste Kamer ermee akkoord dat topfunctionarissen niet meer mogen verdienen dan een minister. Dat komt neer op 178.000 euro per jaar. In Libië zijn sinds het oplaaien van de strijd in augustus honderden burgers gedood. Zeker 120.000 mensen zijn verdreven uit hun huis. Dat blijkt uit een rapport van de Verenigde Naties. De milities die dictator Gaddafi in 2011 verdreven zijn uiteengevallen en strijden nu tegen elkaar. Het is het Griekse parlement opnieuw niet gelukt om een president te kiezen. De kandidaat van de regering, de voormalige eurocommissaris Stavros Dimas, behaalde in de tweede stemronde te weinig stemmen. Volgende week is de laatste stemronde. Als er dan ook geen winnaar komt, dan moet de Griekse regering nieuwe verkiezingen uitschrijven. Vijftien jongeren die rond de jaarwisseling onterecht werden opgepakt in het Brabantse dorp Veen willen hun schadevergoeding aan een goed doel geven. Tegen Omroep Brabant zeggen ze dat het geld voor een hospice in Waalwijk is, waar een vriend van de jongeren heeft gezeten. Omdat ze onterecht vastzaten rond oud en nieuw, krijgen de jongeren enkele honderden euro's per persoon. Advocabo FNV vindt het een slechte zaak dat gemeenten bezuinigen op kerstpakketten. Sommige gemeenten, zoals Enschede, Borne en Roermond, geven helemaal geen pakketten meer aan ambtenaren. En in Amsterdam klaagden ambtenaren over de sleutelhanger en scheurkalender die ze kregen. Volgens de vakbond is dat een verkeerd signaal van gemeenten, omdat op dit moment minder ambtenaren meer werk moeten doen om alle veranderingen bij gemeenten voor elkaar te krijgen. Het weer bewolkt, af en toe motregen, maar soms ook een beetje zon. Er staat een flinke zuidwestenwind en het wordt 11 tot 13 graden. Morgen eerst regen, daarna breekt vanuit het noorden de zon door. Dit was het NOS Journaal. Wat gebeurt er nu in 023? Dit zijn de headlines. Tussenstand Serious Request dag 4. Ruim 4,5 miljoen euro. En netbezorgers moeten opgehaalde geld doneren aan Serious Request is Haarlem 105. Van stad tot strand. En van kerst tot oud en nieuw. 89, 9. Haarlem 105. Top of the morning. No, it's not a new day. But it's time to wake up. Yes, it's time to wake up. Did you ever wonder about the world and the way we live? Oh, the pieces of the puzzle, they don't seem to fit. The play seems okay, cause the actors are paid. Pull the curtain away and reveal the real stage. One in every seven people on the planet doesn't have enough to eat, but somehow we just choose not to see. Try to keep it in perspective, saving all the unprotected. Still, the people are neglected. We are all connected. Said, hey, you were free since the day that you came. Won't you take over the world today? You can be anything that you wanna be. Whoa, oh, I said, hey, you were free since the day that you came. Won't you take over the world today? You can do anything that you wanna do. Whoa, oh. And oh my God, what is what I can see through the fog? Got my own problems to be thinking of. Yo, I am lost, I don't even sweat it. Uh, trust me, I get it. I'm not saying you should change the direction that you're headed for. Just asking you if you want to look into how things are going and if we're really flowing with the population growing and the people more unknowing. Will this be our faith? Will we all just be slaves? I said, hey, you were free since the day that you came. Won't you take over the world today? You can be anything that you wanna be. Oh, oh. I said, hey, you were free since the day that you came. Won't you take over the world today? You can do anything that you wanna do. Oh, oh. Well, it's time to see the world in a different light. We've gone way past survival, yes, yeah, so we have thrived. We got to the world through alien eyes. Zoom out a little bit and take a look at our lives. Is that, that way we can see all the beauty, the mountains and the seas, and all those creatures running free. But the smartest of them all is living in captivity. Yo, oh, something's going really wrong, and it's not even funny. Said, hey, you were free since the day that you came. Won't you take over the world today? You can be anything that you wanna be. Oh, oh. oh. I said, hey, you were free since the day that you came. Won't you take over the world today? You can do anything that you wanna do. Oh, oh, but I can see the sunshine. The sunshine. I can see the sunshine. The sunshine. I can see the sunshine. The sunshine sunshine, the sunshine, the sunshine. I can see the sunshine. Dit is Harlem, Dit is de mooiste tijd van het jaar. Dit is Harlem 105. 105.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 baby, my Sheeran op Haarlem 105. Thinking Out Loud, daarvoor ook nog check. En The Weatherman en Free. Het is Haarlem 105, live vanuit Houtplein 47, ABN AMRO gebouw. Komen we live vandaan. Kom gezellig langs als jij een actie hebt. De komende drie uur ben ik er. En eh, als jij bijvoorbeeld een actie houdt en je loopt naar de Grote Houtstraat... je komt uit een parkeergarage, je bent in de buurt van het Houtenplein... kom gezellig langs, je ziet ons vanzelf wel. En dan kan je vertellen over je actie bijvoorbeeld. Of als je net terugkomt van de Grote Markt, je denkt... hé, hey, wat gebeurt daar? Kom gezellig langs koffie wordt wel gehaald. Dat is allemaal wel oké. Zometeen in het programma Mandy Langbroek. Zij heeft een actie gehouden voor Series Request. Dat ging om leggings. Dat was speciaal. Daar gaan we het zo meteen over hebben. En natuurlijk ook nog een studio-update komt er vanuit de Jansweg. En Ilse, die is op pad in het centrum. Die, eh, die, komt met een leuke die komt met leuke reportages. En Johan is ook nog eens een keer op pad. Dus er gebeurt genoeg de komende drie uur hier op Haarlem 105. Live het Houtplein 47. Met nu Christine Aguilera, dit is Oh Holy Night. But. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever.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 Live vanuit Houtplein 47 is dit Haarlem 105. Met allerlei acties rondom Serious Quest. We houden je op de hoogte wat er in Haarlem en omgeving gebeurt. En in de studio is Mandy Langbroek. Goedemiddag Mandy. Goedemiddag. Nou, lekker in de microfoon praten, heel goed. Ehm, jij hebt net zoals heel veel mensen in het land ook een superleuke actie gehouden voor Serious Quest. Ik denk dat je het beste maar even vanzelf kan uitleggen wat je hebt gedaan. Ja, ik heb een eh, legging ontworpen, een sportlegging, vanuit mijn bedrijfje Boendoe. Mhm. En eh, die heb ik geheel in het thema ontworpen. En ze zijn bijna uitverkocht. Want uh, dat, is soort van, dat is wel een redelijk nieuw ding, toch? Onder vrouwen, sportleggings, gewoon om normaal te dragen. Dus ja. dat langzaam een beetje geaccepteerd te raken, toch? Ja, klopt. Ja. Okay. En eh, dat speciale ontwerp, kan je dat een beetje omschrijven? Hoe ziet die speciale SR14 eh, legging eruit? Ja, ik heb hem ontworpen met als basis een wereldbol om als statement te maken dat seksueel geweld tegen vrouwen niet alleen in conflictgebieden plaatsvindt, maar juist over heel de wereld. Ehm, daarnaast heb ik op elk been tien handjes staan, vijf linker en vijf rechter. Die staan voor die vijf vrouwen en, één van de, en twee van de, vijf, van de tien handjes, die zijn zwart-wit en die staan voor de, die ene vrouw eh, met die ervaring van seksueel misbruik. Ja, want wat doe je normaal gezien in het dagelijks leven? Ben je ook kledingontwerpster? Of, eh? Nee, ik werk als uh, psychomotorisch therapeut met mensen met verstandelijke beperkingen. Oké, dat is wel echt heel wat anders. Ja. Dat is echt totaal wat anders. hoe ben je opgekomen dan? Wanneer is dat hier? Dat ga ik gewoon doen. Ja, nee, ik loop al een tijdje met het idee om zelf leggings te ontwerpen. En eh, ja, op een gegeven moment dacht ik, ik ga het gewoon doen. Oké, okay. niet. Ehm, ze kosten 49 euro. En eh, je hebt er 35 eh, laten maken, staat hier op een papiertje. Ja, klopt. Eh, hoezo 35? Dat is niet een heel groot aantal namelijk. Nee, maar dat liep mijn budget toe. Meer, meer kon ik niet inkopen. Oké, okay, dat zijn wel dure dingen om te maken. 49 euro, dat is niet dat je, er, dat je er 40 euro winst op maakt of nee, zo. Tenminste, dat voor Serious Quest dan is. Ja, nee, begrijpelijk. Ja, superleuk. Um, ga je er ook verder in nog, behalve deze lekkings? Dan ja, je denkt absoluut. Van, ja, ik ben bezig met een hele nieuwe ontwerpen. Ja, want je had er 35 eh, laten maken. Hoeveel zijn er nu nog te koop? Zijn er nog te verkrijgen? Ja, we hebben nog, een, eh, we hebben nog XXL. Alle andere baten zijn verkocht. En we hebben er nog één op de veiling staan eh, op de website, op de Facebook van Mundo. Dat is? www.facebook.com eh, slash Oké. Okay. Ja. Moet alleen even, nog mag geen boendo meer noemen, anders krijgen we boetes straks. Dat moeten we ook niet hebben. Maar ja, het is allemaal geen reclame natuurlijk. Het is allemaal voor Series e Quest 2014. Eh, hoeveel geld heb je dat daar opgehaald nu? Want er zijn bijna allemaal uitverkocht. Je hebt er dan, als ik het goed begrijp, 34 verkocht. Voor 49 euro, een klein rekensommetje. Ja, ik heb er 462 verkocht. 462 eh, euro heb ik binnen. En we gaan het vanavond naar de grote markt brengen. Oké. Ja. Gaaf. Ja. Heel mooi. Nou ja, super. Ehm, heel veel plezier vanavond met die check voor het eh, glazen huis. En hopen dat ze heel veel moois met dat geld kunnen doen. Dankjewel. Absoluut. Nou, dankjewel. Fijne dag nog verder. En eh, heel veel plezier vanavond nogmaals. Eh, Haarlem 105, live vanuit Houtplein 47. Zometeen Annie komt eraan. Du, du, du, du. Eerst tijd voor relaxte muziek. Pas wel bij het zonnetje wat langzaam een beetje doorbreekt. Dit is Jason Rez met I Am Yours. Well, you done done me and you bet I felt it I tried to be chill but you're so hot that I melted I fell right through the cracks Now I'm trying to get back Before the cool done run out I'll be giving it my best This and nothing's gonna stop me but divine intervention I reckon it's again my turn To win some or learn some But I won't hesitate it's I take no more, no more.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 I look into your heart and you'll find that the sky. I'm gonna take vrolijke klanken van Annie en Tu Du Du hier op Haarlem 105. Gisteren was er Baartlem voor Serious Request en Julien van Dom was daar. Net geschoren? Ja. Ja, hoe voelt het? Vooral veel viezigheid in mijn mond. Zo, het waait overal naartoe. <laughs> het waait overal naartoe. Echt heel irritant. Hoe snel is het gegaan? Ja, heel snel. 30 eh, seconden en je bent kaal. Ja? Eh, twee maanden sparen en uh, één minuut verder. Kaal. <laughs> voelt het anders? Ja, het voelt, het voelt fris. En kaal. Het voelt weer ruw. Beter. Het was zo lekker glad. Ja, wel weer lekker. Wel weer lekker. Helemaal goed. Nou, goed voor het goede doel. En ja, eh, ja knallen even. Hè? Ja, zeker nog even knallen. jouw baard gaat er zo meteen af. Eh, ja, je ziet het al op het podium gebeuren. Het waait behoorlijk. Je krijgt alles in je mond. Eh, ja, dat dus is ook best wel eng als ik zo zie. het gaat snel, hè? Turbo scheren. het gaat heel snel, ja. ja. Wat, hoe, waarom heb je je opgegeven hiervoor? nou, ja, eigenlijk voor het goede doel natuurlijk. Maar ook een klein beetje belang om te kijken hoe baard me zou staan. Hoe lang heb je deze baard al? Uh, eh, 2,5 maand eh, geleden ben ik begonnen. Oké, en eh, het is een behoorlijke baard, toch? Een beetje grijs, een beetje zwart. Hij, groeit helemaal vanzelf, allemaal goed, ja. ja. ja en, grijs hier en daar, ja. Een paar centimeter lang. Ja, precies. het is er wel één. Ik ga hem ook wel een klein beetje missen, denk ik. Ja? <laughs> Ja, maar goed, we moeten nu af. En dan kan je weer twee maanden sparen, toch? Dat klopt, ja, tot de zomer en dan gaat hij er weer vanaf, hoor, denk ik. <laughs> heel veel succes op het podium. Dankjewel. Ja, net geschoren. Je zit helemaal onder je haar nog. Ja, ja <laughs> zeg ik. Niet meer, over haar, maar niet meer onder je kin. kriebelt het ook lekker? Ja, overal nu. <laughs> je bent even uitgebreid ook gefilmd en alles. Ja, eh. ik, had dat niet helemaal in de gaten. Je hebt er net de beurt gehad dan. Wat, ik, had, ik had mijn ogen dicht, dus... Eh. <laughs> Hoe lang was je waard ongeveer? Ik heb geen idee. Ik denk kleine centimeter. Kleine centimeter. Wanneer ben je begonnen met hem te laten eh, groeien? een maand geleden. Dus we vier weken laten groeien. En ook echt voor de actie al meteen? Ja, echt voor de actie. Ja, ja, ja. Ja, supergoed. Uh, ja, helemaal goed. Ja, ja. Nou, fantastisch. En geniet lekker van weer die, die gladheid, hè? Ja, gaan we doen. Dankjewel. Julia Dom voor Haarlem 105 bij Baardlem. Nu tijd voor het 023 nieuws, weer en verkeer. Dit is Haarlem 105. 023 Nieuws. Dit is het 023 Nieuws van Haarlem 105 in samenwerking met RTV NH. Goedemiddag, mijn naam is Femke de Jong. Het Glazenhuis in Haarlem ligt nog altijd op koers om een recordbedrag binnen te halen voor het Rode Kruis. Na vier dagen staat de teller op maar liefst 4.588.750 euro. Deze tussenstand maakte Gerard Koen en Domien gisteren rond half negen bekend. Dit is ruim 260.000 euro meer dan er vorig jaar op dag 4 was opgehaald. In 2013 haalde de DJ's een recordbedrag van 12,3 miljoen euro op. De opbrengst van de 11e editie van Serious Request gaat dit jaar naar meisjes en vrouwen die seksueel slachtoffer zijn geworden in conflictgebieden twee jongens uit Zoetermeer die zich ten onrechte uitgaven als krantenbezorgers hebben hun opgehaalde centen moeten doneren aan Serious Request. De jongens van 14 en 18 jaar belden zondagavond bij diverse buren aan om hen prettige kerstdagen te wensen namens een niet bestaand huis aan huisblad. De twee haalden daarmee een bedrag van 166 euro op. De jongens vielen echter door de mand op het moment dat een van de bewoners twijfelde aan de echtheid van het afgegeven kaartje. De buurtbewoners schakelden vervolgens de politie in. De nepbezorgers hebben al hun opgehaalde geld moeten inleveren. Aangezien niet meer achterhaald kon worden van wie het geld was... heeft de officier van justitie besloten dat het bedrag gedoneerd moet worden aan Serious Request. Topmodel Kim Veenstra heeft zondagavond geprobeerd om het wereldrecord selfies maken in één uur te verbeteren. Om het record te verbeteren waren ongeveer 900 foto's nodig. Om dit te halen wilde de Groningse met 15 personen per minuut op de foto. Het maken van de 900 foto's is niet gelukt, maar wel werd er een wereldrecord behaald met 706 foto's. De wereldrecordpoging vond plaats bij fotostudio Shoots and More aan de Jacobijnenstraat en leverde 1632 euro op voor serious request De vluchten van en naar Schiphol blijven vertraging oplopen door de harde wind. Na diverse vertragingen in het weekend en maandagmiddag is het aantal vertragingen inmiddels opgelopen tot een derde. Dit meldt een woordvoerder van Schiphol. De luchthaven maakt duidelijk dat er geen vluchten zijn geannuleerd. Men wordt geadviseerd om zich vooraf goed te laten informeren over vertrekt- en aankomsttijden van een vlucht. Serious Request Update. Wil je ook nog in 2015 nagenieten van Serious Request 2014? Dat kan. Boomzagerij Stadshout Kennemerland uit Zwaanshoek stelt gedurende het verblijf van Serious Request in Haarlem een 2,5 meter lange balkenbank ter beschikking voor gebruik door bezoekers aan het glazen huis op de Grote Markt. Aan het eind van het verblijf mag de bank voor en door Serious Request worden geveild. Kijk ook op www.stadshout-kennemerland.nl. En dan nog het weer. Vandaag bevinden we ons nog steeds in zachte lucht. Het wordt maximaal 11 tot 13 graden. Het waait fors uit het westen tot zuidwesten. En in het Waddengebied is kans op zware windstoten rond 75 km per uur. Het is grijs met hier en daar wat regen of motregen. Het 023 nieuws vind je ook op haarlem105.nl en je mobiele telefoon. you come over and see her alone. Baby girl, don't need to stand on your own. Don't be shy, just step into my zone. Monogamous, you go, this, you go. Sweet talker, just cool with your tongue. Don't bring no drama, don't raise my alarm. I'm not a trophy to hang Bum diggy boom. Skin so clear, just be kissed by the sun. Eyes so bright, they can stop anyone. But now the dick, you know, me now the dick, you know. I must admit the way you right the rhythm makes my heart go um, pop pop pum. Just me and you can't see anyone. Now go this you boy, me now go this you boy. You can't blame a man for trying, but I can. drunk op 105. Zometeen gaan we over naar de Jansweg. Daar zit Ricardo zometeen met een eh, nieuwe Series Request update. Die brengt op de hoogte van alles wat er gebeurt in en rondom de stad. En ook zijn Ielse en, uh, en Johan nog op pad. Ik ga Johan straks even met de wandelzender eh, hier het houtplein opsturen. Want er gebeurt zoveel hier allemaal rondom ons heen. Het podium eh, staat eigenlijk al, de techniek wordt aangesloten. Dus, uh, en morgen natuurlijk voor het eindfeest. Aardig wat optredens komen er. Nu tijd op Island 105 voor Waylon. Dit is Love Me. I walk the road you're on. Put myself in your shoes. Would that be good for you? If I say the things you say, never question you. that be good for you? I'm not you. You're not me. I'm a different kind of sailor on a different kind of seas. Let me ride. Let me fall. I know you've learned the hard way. You still don't know it all. So pray for love love, mm. love me. As blessed thicker than water, like a son turns to his father. Can I still turn to you? As our babies need their mother, there will never be another and I still turn to you. Out of all my brothers and sisters, I'm the one who would listen. Can I still turn to you? And I find comfort in the rain. You don't have to be the same. Can I still turn? out tonight. kind of sailing on a different kind of sea. Haarlem 105, live vanuit Houtplein 47, de ABN AMRO. Waylon, Love Me. Nu live in de studio zit Ricardo. Ricardo, goedemiddag. Hey Thomas, heb je er zin in? Nee, inderdaad. ik heb er super veel zin in. Klink, ik een beetje eh, brak, nee toch? Nee, helemaal niet. Beter je dan? Eh, het zijn natuurlijk Nee, helemaal. het zijn lange dagen die we maken hier bij Haarlem ja. Dus eh, het had zomaar zo kunnen klinken. Het is bijna kerst, dan, eh, dan kunnen we lekker uitrusten onder de kerstboom. <laughs> hey, het is weer tijd voor een update. en eh, die ga ik jou ook geven. Serious Request Update. Ja, na vier dagen staat de teller op maar liefst 4.588.750 euro. Dat is meer dan vorig jaar. Toen stond de teller op dezelfde dag op 4,3 miljoen. Het schiet dus al aardig op. En het is vanavond ook tijd voor de laatste slaapgast. In, eh, eh, in, in navolging van Guus Meeuwis, Jacqueline Govaert, Nick en Simon en Johnny de Mol is nu uh, Jelte Steven Tuinstra aan de beurt. Beter bekend als Jet Rebel. Hij blijft vanavond slapen op de Grote Markt. Vanavond is het eindfeest van Gitaarlem. Hier komen de artiesten die optreden die op de Gitaarlem CD staan. Dat is een hele mond vol met artiesten. Onder andere speelman en speelman. Aina, Michael Prins, Leona Filippo, Niels Geusbroek, Sazi Rilan en de Bombardiers Baden. Bo Cyrus, Ellen Clark, Chef Special, Van Velzen en Jacqueline Govaart. Op eh, vandaag spelen ze met uitzondering van Leona Filippo en Alleen Clark, die helaas zijn verhinderd. Hun nummer live in het patronaat. De presentatie is eh, in handen van uiteraard 3FM-DJ Giel Belen en speelman en speelman. De bedenkers van Gitaarlem aan het einde van de avond wordt na de veiling eh, de spectaculaire Gitaarlem het eindbedrag bekendgemaakt wat daarmee is opgehaald. En als je nu uit het raam kijkt is het zonnig, maar later op de dag eh, wordt er regen verwacht. En eh, oh, dat is een weerbericht wat hier helemaal tussendoor staat. Dat is helemaal niet de bedoeling. Ik ga even naar... <laughs> Er staat gewoon een weerbericht. Er staat één regel van het weerbericht staat er gewoon tussen een nieuwsbericht. Dat is leuk. Maar goed, uh, de, ben je daar ook weer van op de hoogte? Dus, ja, daar ben je mee. je kan maar op de hoogte zijn. Hè? Hey, en baardlam, eh, <laughs> baardlem eh, is uh, geschoren. Ruim 20 mannen hadden hun baard laten staan. De burgemeester was er ook bij. En eh, het is allemaal eh, geschoren voor het goede doel. De opbrengsten daarvan zijn 8200 euro. En tot slot heb ik nog een eh, bericht. Want de politie Haarlem meldt op Twitter dat topjudoka en politieagenten Claudia Zwiers... zij geeft tot aan drie uur weerbaarheidstraining op, in Brasserie van Bijnem op het Klokhuisplein. Mocht je dit missen, geen nood, want in januari staan daarvoor weer cursussen gepland. Voor vrouwen die getraind willen worden in weerbaarheid, kunnen zich opgeven. En dat doe je door 50 euro te storten via de website van Serious Request. En dan krijg jij in januari weerbaarheidstraining. Is het wat voor ons? Is dat wat voor ons, vroeg je? Of, eh? Ja. Ja, nou ja, ik kan me wel eh, een beetje. Eh, ik kan mensen wel een beetje van me afstoten hoor, als het moet. Eh. Ja, ik ook wel. Maar ja, een beetje training is nooit weg, hè? <laughs> nee, dat is ook wel weer zo. Ricardo, dankjewel. Graag gedaan. Zometeen Ilse, die is op pad. Nu Brian Adams. is Thing We Started. Brian Adams op Haarlem 105. Helaas houdt het op een gegeven moment ook op. Ons verslag van Serious Request natuurlijk. Eh, morgen zijn we er ook de hele dag bij. En dan tot 10 uur. Tot 10 uur eh, zenden we uit vanuit uh, Houtplein 47. als het goed is, staat Ilse nu op de Grote Markt. Ja, Thomas, ik sta hier op de Grote Markt. En er zijn hier drie meiden en die gaan een check inleveren. wie zijn jullie? Allemaal even je naam noemen. Noor. Jenna. Joy. En um, waarmee hebben jullie geld opgehaald? Ehm, bijvoorbeeld met cakejes verkopen en, en verkopen. Ja, en wat was er bij jullie op school? Deden de leraren nog wat? Eh, ja, er was een veiling en dan kon je eh, bieden om bijvoorbeeld met een juf naar de film te gaan of zo. En ik hoorde ook iets van eh, dat er, dat er iets van voetbalkaartjes beschikbaar waren. Eh, nou, de, onze juf, waarop 8, die eh, die eh, had iets voor kaarts voor Ajax voor twee kinderen. En toen is dat geveld voor 140 euro. Wauw, en hoeveel is er in totaal opgehaald? Met de hele school 2222 euro. Wauw, en jullie groep? onze klas die heeft 350 euro. Wauw, en jullie gaan zo direct die check afleveren. Weten jullie ook wie er in het glazen huis zit? drie DJ's. Koen, Gerard en Domien. Die zitten erin. Ja, dat wist ik wel. Want welke radiozender luisteren jullie normaal? 3FM of zo. Eh, verschillende. Oké, nou dan eh, wil ik jullie heel veel succes wensen. En eh, bedankt. Doei. Doei. <laughs> zo gaat het met kinderen, doei. Dit zijn de Crash Dummies en hmm, hmm, hmm. There was this kid who got into an accident and couldn't come to school. But when he finally came back, his hair had turned from black into bright white. He said that it was from when the cousin smashed his soul. this girl. Crashtest Dummies, Haarlem 105. Hmm, hmm, hmm, Als ik daar aan denk, denk ik meteen eigenlijk aan een broodje. Ik zou wel wat lusten trouwens, even lang niks meer gegeten. De eerste twee dagen probeerde ik een beetje mee te doen met de DJ's. Beetje, een beetje bij te horen of zo, weet ik niet. Ook proberen niet te eten. Dat ging me zo slecht af. Op een gegeven moment liep ik langs een friet en denk ik... Ah, laat ik het toch maar gewoon doen. Ai, dit is Michael Jackson. cross on the highway, my Jeep began to rock. I didn't know what to do, so I stopped and got out and looked down. I noticed I got a flat, so I walked out, parked the car like sideways.